uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. De Verviers in België ontkent dat hij aanslagen wilde plegen op politiemensen. Volgens een advocaat is de man geen terrorist en heeft hij een blanco strafblad. In het huis van de verdachte vond de politie onder meer kalasjnikovs, explosieven en politieuniformen. Bij de bestorming zijn twee andere verdachten gedood. Een onderzoeksrechter heeft bepaald dat de man voorlopig blijft vastzitten. Het agentschap Telecom stelt een onderzoek in naar de kapotte gasleiding in Velzen. Volgens het agentschap zijn er aanwijzingen dat er niet zorgvuldig is gegraven. Als dat zo is, kan netbeheerder Liander of een onderaannemer een boete krijgen. Sinds gisteren zitten bijna duizend huishoudens in Velzen noord zonder gas. De reparatie kan nog dagen duren doordat er water in de gasleiding is gekomen. Het Amsterdamse Hof moet zich in het liquidatieproces uitspreken over hoofdverdachte Ali Agun. ook al is hij vermoord. Advocaat Meijering pleit daarvoor op verzoek van de weduwe. Zij wil dat het Hof in het belang van haar kinderen een oordeel geeft over de schuldvraag. Volgens de weduwe is Agun onschuldig en zat hij bijna vier jaar onterecht vast. De man werd vlak voor kerst in Istanbul geliquideerd. Normaal gesproken stopt dan het proces. In de Grote Oceaan is vlakbij de eilandengroep Tonga een nieuw eiland ontstaan door de uitbarsting van een onderwatervulkaan. De vulkaan begon eind december met het spuwen van as. Momenteel zijn er elke vijf minuten uitbarstingen. Het nieuwe eiland is meer dan 2 kilometer lang, 1 kilometer breed en ongeveer 100 meter hoog. Er ontstaan vaker eilanden bij vulkaanuitbarstingen. De meeste daarvan verdwijnen snel weer omdat ze niet sterk genoeg zijn om de zee en de weersomstandigheden te weerstaan. Het weer, vooral langs de westkust, kan een bui vallen. De wind neemt af. Komende nacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Plaatselijk kans op regen of natte sneeuw. Morgen eerst zon, in de namiddag en avond winterse buien. Het wordt een graad of zes. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files van 3 kilometer en langer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Eembrug en Knoopend Hoevelaken 3 kilometer. De A5 Amsterdam richting Hoofddorp voor Knoopend de Hoek 4 kilometer. Daar staan een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Bodegraaf en Zevenhuizen 5. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum 4 kilometer. Daar stond een vrachtwagen in brand. De rechte rijstrook is dicht. De A16 bij Rotterdam in beide richtingen 4 kilometer op de parallelbaan. Op de A20 Rotterdam richting Gouda voor het Brechtseplein 4. En op de A27 Utrecht richting Gorkum voor Lexmond 4 kilometer.